Ze bleven ongedeerd. Het toestel was op weg naar Nador in Marokko. Wat precies de reden van de noodlanding is geweest is nog niet duidelijk. De politie meldt dat er brand was uitgebroken in een van de motoren. Ooggetuigen zeggen dat ze rook of zelfs vuur hebben gezien. Een woordvoerder van Royal Air Maroc ontkende tegenover persbureau ANP dat er brand is geweest. Volgens hem zijn er tijdens het opstijgen vogels in een motor terechtgekomen. Zeker is wel dat het vliegtuig laag over Haarlem is gevlogen en veilig is geland op de polderbaan. Een aantal passagiers brengt de nacht door in een hotel op Schiphol. Vandaag kunnen ze mee met een nieuwe vlucht naar Marokko. Op het vliegveld van Johannesburg zijn zeven Argentijnse voetbalhooligans opgepakt. Ze waren met tientallen andere Argentijnse supporters naar Zuid-Afrika gereisd voor het WK voetbal. Waarschijnlijk zijn ze herkend door speciale Argentijnse politieagenten die de Zuid-Afrikaanse politie helpen met het identificeren van raddraaiers. De opgepakte voetbalfans worden teruggestuurd naar Argentinië. De stad Toledo in de Amerikaanse staat Ohio is zwaar getroffen door een tornado. Tientallen huizen en bedrijven en een middelbare school zijn beschadigd. De politie vergelijkt de situatie met die in een oorlogsgebied. Bomen zijn ontworteld, auto's liggen op hun kant en van veel gebouwen is het dak verdwenen. In de staat Ohio vielen zeven doden. In de staat Michigan werd een kerncentrale uit voorzorg stilgelegd nadat een windhoos een van de gebouwen had beschadigd. Ook in de staat Illinois zijn tornado's gemeld. Het weer. Vannacht hier en daar een regen- of onweersbui. Overdag nog een enkele bui, maar ook geregeld zon. Het wordt tussen 16 en 19 graden. Na morgen wisselvallig, met elke dag kans op regen en 15 tot 20.